Vijf uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Nederlandse publieke omroep wordt, zoals al eerder was uitgelekt... voor een groot deel reclamevrij. In de plannen van minister Slob over de toekomst van de NPO... staat dat op, tv tot 8 uur s avonds geen reclame is... en online verdwijnen advertenties helemaal. Slob neemt de maatregel vanwege de instabiele en fors teruggelopen inkomsten... en ook zouden kinderen zo minder aan reclame worden blootgesteld. Verder komen op NPO 3 programma's van regionale omroepen en kleinere omroepen zoals WNL mogen van de minister blijven bestaan. Vier mannen zijn gisteren aangehouden in een onderzoek naar mestfraude. De verdachte werkte voor een bedrijf in de buurt van Zwolle... dat tientallen boeren zou hebben geholpen met het omzeilen van de wet. Op papier was de mest afgevoerd... maar in werkelijkheid werd die volgens het OM over het land uitgereden. Ook wordt het bedrijf verdacht van fraude en valsheid in geschriften... met afvalwater. De politie en de NVWA hebben twee bedrijfspanden en een woning doorzocht... en de administratie in beslag genomen. De man die eerder werd veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... wordt nu verdacht van betrokkenheid bij het neersteken van een advocaat in Zoetermeer. Tegen de 22-jarige Yassine D. is 12 jaar cel geëist. Tegen een andere verdachte eist het OM een celstraf van 10 jaar. De aanval was in 2017 op het kantoor van de advocaat. De vrouw raakte zwaar gewond. Het OM ziet de aanval als een poging tot moord. De vermoedelijke dader is nog steeds spoorloos. Kiki Bertens is doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in Rosmalen. De Nederlandse nummer 4 van de wereld won met 7-5, 6-3 van haar landgenoot Aranska Rus. Gisteren was de partij afgebroken door de regen. Bertens speelt vandaag nog twee wedstrijden in Rosmalen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. En het is 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken een paar regen- en onweersbuien over...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 Er staat ongeveer 60 kilometer file. De volgende files leveren meer dan 10 minuten vertraging op. Dat is allereerst de file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Want daar heb je namelijk 20 minuten tijdverlies tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp.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 Alle 20 laat ik ze aan je horen. Welkom bij een nieuwe editie van de Top 20. Mijn naam is eh, Jesse Sprikkelman en het komende uur ben ik bij je met de fijnste en de meest populaire hitjes van dit moment. En de nummer 20, die is nieuw. 20. 2,5 jaar. Maar ze zijn terug met nieuwe muziek. De heren van Kensington en ook nieuw in de hitlijsten. Nieuw deze week binnen op nummer 20. Kensington dus en Bats. We gaan eventjes kijken wat deze week in de top 20 op nummer 19 staat. is van mij van Chris Amsterdam en Tabita Maan. Uh, vorige week op nummer 14, gezakt naar nummer 19. Maar Chris Amsterdam doet het niet slecht hoor. Nee, ze zijn ook nieuw binnen in de lijst en ze staan achter elkaar. Uh, eh, Chris Amsterdam is nieuw binnengekomen samen met Kraantje Papi en Moment op nummer 18. Een moment zonder jou. Ah, moment, sorry. Ja, moment, moment. Ja, goed. Eh, we begrijpen allemaal wat ik bedoel. 17. perfecta, que bien te ves.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 Vacílalo, vacílalo. Que llego yo, que llego yo. Sos una princesa bien mala, atraviesa con esa hermosura de pies a cabeza perfecta, tan perfecta, que bien te ves. Qué te ves. Ven date la vuelta por mi otra vez. De beste hits op een rij.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 En daarvoor Data La Vuelta van Louis Fancy en Nicky Jam. Deze week op nummer 15. Is de winnaar Michelle met Skywards. En op nummer 14 staat uh, Billie Eilish en uh, Bad Guy. Dus er is ook een nieuwe muziek binnengekomen in de, de lijst. Drie uh, platen om precies te zijn. En één daarvan is deze. Medusa en peace of Your Heart. Klein drankje erbij, pilletje erin. Het gevoel dat het al weekend is, hè? Show me a piece of your heart, a piece of your love.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 Eh, ze zijn na heel veel jaar terug met muziek en staan deze week op nummer 12 in de top 20. Nou, voor die nieuwe plaat is van Medusa en Peace of Your Heart. Eh, er zijn ook een hoop platen verdwenen uit de lijst. Dat is logisch, want er verdwijnen altijd platen uit de lijst. Ja, want er komen namelijk ook nieuwe platen in. Er zijn deze week drie platen weg uit de lijst. Onder andere deze top off, ayy. My brothers don't die, bitches rusty, bar so much rusty, I open up a rusty shop. Kwam een tijdje geleden uh, nieuw binnen in de lijst en dacht ik, nou dat kan nog wel wat worden, want in Amerika, of in Engeland moet ik zeggen, is een dikke nummer 1 is. Nou, hier dus niet. Stormzy, uh, Fuzzy Bob, ook deze is weg. Oh, I loved you, but you left me speechless. Then, say if you love me. Rubber Schools and Speechless, net als Dragon Bomb and Giant. verdwenen uit de lijst. Maar ja, dat zegt natuurlijk eh, niks. De Jonas Borders die hebben het wel bewezen. Je kan maar zo weer terugkomen in de lijst. Dat is natuurlijk logisch. We hebben maar 20 plekken. En als je er net boven staat, kun je er maar zo weer inkomen. Je weet het niet. Ehm, zometeen gaan we beginnen met de top 10. Eerst even kijken wat op 11 staat. Dat zit onder deze knop. Die is eh, voor Alan Walker en Diamond Heart dus op nummer 11. Op nummer 10 staat Jean Mendes en If I Can Have 10. To is Sean Mendes.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 Vorige week eh, stond hij op het ongeluksgetalletje nummer 13. En hij weet, dan moet je daar snel vanaf gaan. Dus hij is iets gestegen. Shaman is op nummer 10 deze week. En If I Can't Have You. Zometeen de nummer 8. En die is lekker. Die is zomers. Daddy Yankee en Snow. Kan Kammer komt eraan. Ietsje gezakt. Maar het staat nog steeds in de lijst. Eerst deze. Stabiel. Nummer 9. Dit is Pink. And Walk Me Home. In de top 20.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 Hij eh, brengt eh, heel veel zomerhitjes uit. Mensen kennen hem ook vooral van de zomerhitjes. Zul je afvragen, wat doet hij dan in de winter? Nou, hij hoeft eigenlijk niks te doen. Nee, hij heeft genoeg geld. Maar hij doet een hoop. Hij is onder andere nog acteur. Verder is hij ook filmproducent. En hij is ook nog eens zakenman. Nou, die man is dus hartstikke druk. Ah, bakken met geld, dat kan ik me voorstellen. En hij heeft altijd die zonnebril op, hè.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 Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty.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 Marco bestaat Armer van Buren en Davina Michel. Op nummer 4 in de Top 20. Vorige week op 8. Het gaat dus goed met eh, de plaat. En het komt natuurlijk mede omdat de Marco Borsato in eh, de Kuip aan het eh, optreden was. En daar dit nummer live deed samen met Armin en Davina. En ook omdat ze op Pinkpop stonden. Op nummer 4 dus deze week. Armer van Buren, Davina Michel en Marco Borsato. Hoe het danst voor de administratie. Zometeen de nummer 2. Die is voor Avicii SOS. Nou, Duncan Lammers op 3. Dit is Arcade. 3. heeft het Songfestival gewonnen. Give it up! Give me up! Thank you. Yes! En Duncan Lawrence staat in de top 20. This is to dreaming big.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 Avicii en SOS en daarvoor ook een dikke hit in Nederland. Duncan Lawrence en Arcade, allebei voormalig nummer 1 hits. Maar dan is natuurlijk de grote vraag, wat is deze week de nummer 1 mij even dat ik eh, spanningen goed moet opbouwen bij dit programma. Dus dan doe ik dat. Elke week hebben we één nummer één. En er kan natuurlijk altijd maar één de beste zijn. Dat is overal zo. Dat is met alles zo. En dat is natuurlijk ook zo in de muziekindustrie. Maar wie is op dit moment de beste in de muziekindustrie? Elke week aan het einde van het programma wordt het bekendgemaakt. Ah, vorige week was het Justin Bieber, Ed Sheeran, I Don't Care. En denk eens goed na. Heb je die al nummer 5 voorbij horen komen toevallig? Nee, nee hoor. Staat gewoon op nummer 1 deze week in de top 20. Arme, arme Verburen, wil ik al zeggen. Justin Bieber, sorry. En Ed Sheeran. En I Don't Care is de nummer 1 van deze week. De absolute beste en meest favoriete hit van iedereen. Eh, ik heb wat reacties erbij. Wat is leuk om even over de nummer 1 hit eh, voor te lezen. Alles wat Justin Bieber maakt verandert in goud. Alles wat Ed Sheeran maakt verandert in goud. Dus dit is meer dan goud. Dat schrijft eh, Pascal. En Thomas die schrijft dit is de beste hit ooit gemaakt. Ik hoop dat hij nog lang op nummer 1 blijft staan. Nou, nu staat hij in elk geval. top 20. Hey, this is Ed Sheeran.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 Mail het naar tip at 20nl We gaan al de uit met een tip voor de top 20. Een plaat waar de redactie van de top 20 van denkt dat het nog wel eens een hit kan gaan worden. Dat hij nog wel eens in de lijst voorbij kan gaan komen. En van deze denk ik het zeker. Kaigo en Rita Ora, nieuwe muziek. Vandaag als tip van de top 20 voor de top 20. Dit is Carry On. Tot volgende week. Walking alone in the shores along in. I miss your footprints next to mine.